ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in Noord-Holland nog op de A7 bij de afsluitdijk. Bij de Stevinsluizen eh, zijn technische problemen. In beide richtingen staat hij een storing en is de weg dicht. Omrijden kan via Lelystad over de A6.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 I didn't know what else I could do. What should I do? I thought that we'd always be together. You said, hold on, it just gets better. waterproof. You are the greatest show on legs, and on your face is written S-E-X. Your plays are mine. We can have a real good time. Your plays are mine. Let's lay our hearts on the line. I'm wasting my time. I want you, I want you, I want you. Come lay your heart next to mine.